Hij verloor de presidentsverkiezingen in december, maar erkent de uitslag niet en weigert plaats te maken. Morgen is de machtsoverdracht. De omzet van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven was vorig jaar bijna 6,8 miljard euro, een half miljard meer dan een jaar eerder. ASML levert machines aan grote bedrijven als Intel, IBM en Samsung om geheugen- en rekenchips te produceren voor bijvoorbeeld telefoons. ASML verwacht dat de groei aanhoudt. Voor minima in grote steden wordt lenen mogelijk goedkoper. Een aantal gemeentelijke kredietbanken overweegt de tarieven te verlagen, meldt het AD. Den Haag heeft al besloten om de rente van 11,5 naar 2,3 procent te verlagen. Mogelijk volgen Rotterdam en Den Bosch binnenkort. De kredietbank heeft vooral klanten die niet terecht kunnen bij commerciële banken, omdat ze bijvoorbeeld in de schulden zitten. Het failliete incassobureau BSR heeft jarenlang duizenden mensen opgelicht, meldt de Telegraaf. Mensen met schulden moesten dubbele kosten betalen, bijvoorbeeld voor beslagleggingen. Op die manier werd tevergeefs geprobeerd het noodlijdende incassobureau overeind te houden. De omzet van webwinkels zonder winkelpand is vorig jaar met 23 gestegen. Dat is een stuk meer dan webwinkels met verkoopvestiging. Daarvan steeg de omzet met bijna 15 volgens het CBS. In 2015 was de groei voor beide soorten webwinkels nog 21,5 het weer, eerst nog kans op een mistbank, verder in het zuiden geregeld zon, in het noorden meer bewolking. In het noorden en westen is het vandaag iets boven nul, in het zuidoosten blijft het een beetje vriezen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er zijn eh, vanochtend niet veel bijzonderheden in de Randstad. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de spitsstrook niet open. Bij knop het Rotterpolderplein zorgt dat voor 8 kilometer file... met bijna een half uur vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 9 kilometer.